Kranten en websites die niet aan de regels voldoen kunnen een hoge boete krijgen. De Mediaraad krijgt het recht om journalisten en internetmedia wereldwijd te vervolgen. Belangenorganisaties van journalisten willen dat het Europees Parlement actie onderneemt tegen de omstreden mediawet. Binnen de EU zijn er bedenkingen tegen de nationalistische koers van Hongarije, dat vanaf morgen een half jaar voorzitter is van de Unie. In de Friese plaats Donkerbroek is een jongen zwaar gewond geraakt bij het karbietschieten. Hij stak met een aansteker een melkbus aan die op zijn kop stond. De hele bus kwam in zijn gezicht terecht. De jongen van 15 is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Groningen gebracht. Twee vrienden die ook in de buurt van de melkbus stonden bleven ongedeerd. Op een Grieks eilandje is een kolonie zeldzame mediterrane monniksrobben ontdekt. Dat is de, belang, de meest bedreigde zeehond ter wereld. Er zijn er nog maar 700 van. Onderzoekers willen niet zeggen op welk eilandje ze de kolonie hebben gevonden. Ze zijn bang dat de monniksrobben anders te veel bekijks krijgen, waardoor hun leefgebied wordt verstoord. De popsong die dit jaar het meest is gedraaid op de landelijke radiostations in Nederland is Hey Soul Sister van de Amerikaanse band Train. Het nummer was ruim 4600 keer te horen op de publieke en commerciële zenders. Dat blijkt uit de RP Top 100 van het bedrijf Soundware, dat onder meer voor de muziekindustrie registreert welke muziek wordt gedraaid op radio en tv.